Maar vandaag zijn die ineens wat tegen de kinderen van Peter R. Zij liet een paar dagen geleden in de rechtszaal een video zien waarin ze vertellen over de impact van de moord. Het filmpje van en Kelly heeft mij ontroerd. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om hen zonder enige uitleg door het leven te laten gaan. Mijn oprechte excuses, het spijt me. Als ik terug kon gaan, dan had ik het anders gedaan. Het Openbaar Ministerie komt waarschijnlijk morgen met een strafeis. De brandweer in Rotterdam is nog niet naar binnen gegaan... in een pand waar gisteravond een grote explosie was. Zo'n 40 huizen zijn onbewoonbaar. De kans is groot dat er nog drie mensen in het pand zijn... die het niet overleefd hebben, vertelt verslaggever Denny Simons. Iedere keer als ik denk dat nu echt de zoektocht gaat beginnen... naar de, de drie vermisten die mogelijk in het pand zitten... waar de explosie is geweest of nou, vlak daarnaast... dan gebeurt er toch iedere keer iets anders. Zo begon de brandweer net ineens weer met blussen. Een uurtje, anderhalf uur geleden ongeveer. Toen leek er weer sprake te zijn van een klein opleidend brandje. En ik zie mensen van het forensisch team van de politie hier nu rondlopen. Die lijken er klaar voor te zijn om een onderzoek te starten naar de toedracht van de explosie. En dat ze daar een tijdje mee bezig zijn, dat blijkt wel uit het feit dat er net ook een politiecontainer hier is neergezet. De bewoners van het complex worden voorlopig opgevangen in hotels. En rij niet naar Antwerpen vandaag. Die waarschuwing doet de AWB vanwege boerenprotesten in België. Boeren blokkeren op meerdere plekken wegen, onder meer rond Antwerpen. Uit protest tegen Europese milieuregels en omdat ze vinden dat ze te weinig geld overhouden. Je hoort correspondent Kiesje Hekster. Vanmiddag om vijf uur zal Alexander de Croo, de premier van België, ook een aantal belangenorganisaties van boeren bij elkaar roepen en met ze gaan praten. Maar de boeren hebben aangekondigd dat ze de hele week nog willen blijven protesteren. En in ieder geval ook donderdag, als er een Europese top is, dan willen ze ook van zich laten horen in Brussel. Het weer. In Nederland. Later vanmiddag gaat het in het westen regenen of motregenen. Vanavond ook op andere plekken.